Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Pescara aan de Adriatische kust zijn zeker vijf gewonden gevallen door bosbranden, melden Italiaanse media. Drie mensen zouden gewond zijn geraakt toen ze probeerden het vuur te blussen dat hun huizen had bereikt. Meer dan 800 mensen, onder wie ook toeristen, zijn geëvacueerd. De Italiaanse brandweer rukte afgelopen weekend meer dan 800 keer uit... vooral in het zuiden van het land. Onder meer de regio's Sicilië, Apulië en Calabrië kampen met hevige branden. Franse en Duitse reddingsorganisaties hebben gisteren voor de kust van Tunesië honderden migranten van een houten boot gehaald. Die dreigde te zinken. De Sea-Watch 3 en een schip van hulporganisatie SOS Mediterranee namen zo'n 450 migranten aan boord. De hulpactie heeft zo'n vijf uur geduurd. Een van de schepen had al eerder mensen uit zee gered en zit nu overvol. Aan boord zijn ruim 500 mensen, onder wie een baby van drie maanden oud. Zowel Israël als Amerika en het Verenigd Koninkrijk wijzen naar Iran als dader van een aanval op een olietanker bij Oman. Iran noemt de beschuldigingen ongegrond en ontkent elke betrokkenheid. Donderdag was er een explosie op de olietanker Mercer Street. Die aanval kostte het leven aan een Roemeens en een Brits bemanningslid. Het schip wordt geëxploiteerd door een Britse rederij... die eigendom is van een Israëlische miljardair. Sinds het voorjaar zijn er meerdere explosies geweest op schepen... die een link hebben met Israël. Sivan Hassan heeft op de Olympische Spelen in Tokio op een bijzondere wijze de halve finales van de 1500 meter bereikt. De 28-jarige atlete kwam in de slotronde ten val, maar nadat ze weer overeind was gekomen wist haar achterstand met een sprint volledig in te lopen. De halve finale van de 1500 meter is woensdag. Verder loopt Hassan later vandaag nog de finale van de 5000 meter en ze doet ook nog mee aan de 10.000 meter. Het weer, later vannacht neemt in het noorden de kans op een bui toe.